Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Werknemers van de Amerikaanse autofabrikant General Motors krijgen meer salaris. Er is een akkoord bereikt met de Amerikaanse autovakbond... en daarmee komt een eind aan de wekenlange stakingen. Die waren ook bij fabrikanten Ford en Stellantis. Personeel krijgt nu 25% loonsverhoging... en gepensioneerden krijgen 2500 dollar extra. De loonsverhoging valt wel lager uit dan de eis. De vakbond wilde 40 omdat de inkomens van de top van het bedrijf ook omhoog gingen. Vertegenwoordigers van Israël droegen afgelopen avond jodensterren in de VN-veiligheidsraad. De ambassadeur Gilad Erdan deed de ster midden in zijn betoog op. Op de ster stond nooit meer. Hij herhaalde het standpunt van de Israëlische regering... dat een staakt het vuren met Hamas volgens Israël geen optie is. De Jodenster is het symbool voor de Jodenvervolging door de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. Gemeenteambtenaren met een migratieachtergrond ervaren structureel discriminatie en racisme door collega's. Dat blijkt uit een onderzoek van het kenniscentrum van de overheid onder zes grote en kleine gemeenten. In interviews met medewerkers en leidinggevenden kwam naar voren dat mensen van kleur opmerkingen krijgen als wat spreek je goed Nederlands en jij bent anders dan de rest. Dat gebeurt niet alleen in de omgang tussen medewerkers, maar ook bij beoordelingen die ambtenaren krijgen. De Argentijnse voetballer Lionel Messi heeft voor de achtste keer de Ballon d'Or gewonnen. Messi heeft zijn prijs met name te danken aan zijn prestaties op het WK in Qatar vorig jaar. De dribbelaar scoorde zeven keer en leidde Argentinië naar de wereldtitel. Zijn grote rivaal, Cristiano Ronaldo, staat met vijf trofeeën tweede op de ranglijst voor de Ballon d'Or. Het weer, vannacht overal regen, het is rond de 10 graden. Komende dag begint bewolkt met enkele buien.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 Thank you. place to find. And there I'll celebrate. All in all, there's something to give. like there's no tomorrow, that's just right now, now, now, now, now, now, now. Gonna set the roof on fire, gonna burn this motherfucker down, down, down, down, down, down, down.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 now but I slip away. I talk to my baby on the telephone, long distance. Slip away, slip away. I never would have guessed I would miss someone so bad. Slip away, yeah. never slip away. I really only met about a week ago.